Volgens de kerkvorsten zijn verlies van biodiversiteit, aantasting van het milieu en klimaatverandering de onvermijdelijke gevolgen van ons handelen. De Taliban staan voorlopig geen protesten meer toe in Afghanistan. Volgens de nieuwe machthebbers hebben betogers de openbare orde verstoord en zijn er mensen aangevallen. De Taliban zeggen dat ze in de toekomst wel weer protesten toestaan, maar die moeten dan minstens 24 uur van tevoren worden aangemeld. En ook moeten betogers dan zeggen waar en waartegen ze protesteren. De Griekse tennisser Maria Sakkari heeft de halve finales bereikt van de US Open... ten koste van Carolina Pliskova. De Tsjechische was in New York als vierde geplaatst... en stond voor de vierde keer in de kwartfinales. Sakkari is als zeventiende geplaatst en won in twee sets, twee keer 6-4. De Franse voetbalclub Nice heeft een punt aftrek gekregen van de Franse Voetbalbond voor de rellen van 22 augustus. Het duel tegen Olympique Marseille werd toen gestaakt nadat supporters van Nice massaal het veld op bestormd hadden... en op de vuist waren gegaan met spelers van Marseille. Ook is besloten dat het duel op neutraal terrein en zonder fans moet worden overgespeeld. Verder zijn twee Marseille-spelers die zich misdroegen één of twee wedstrijden geschorst... en de conditietrainer van Marseille, die een supporter van Nice had geslagen... is de rest van het seizoen geschorst.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 aspirations. At least that's pretty light.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 not alone 总你。 sink of me and I peace of mind. ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. Skipping town, down to Mexico. Lipstick on, in the thunderbird, let's roll. Drive right off the wall. Ha. Leave your job and your gaslight man.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 to be day. days we wanna get away. Only seven seconds to get, from here to there, no to know man's land. Makes me feel like makes me feel like I'm in heaven, like I'm in heaven. Only seven seconds, only seven seconds, only seven seconds to get from here to get from here to there to there to no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 sin I grabbed from Stunk out the trunk, give me the bomb so I can blow off the sun MTV, they call me this man Magician, aka man Terrorizing the vision, so listen I'm hard like stones, the hell with Shannon The cannon, I'm shooting fat loads for Armageddon I'm nifty, the fans part 350 I'm nimble, I think I take my name to a swim Baby